een Klomp met het NOS. Ziekenhuizen melden veel meer medische missers dan vorig jaar. De eerste helft van dit jaar zijn al 750 calamiteiten gemeld... blijkt uit cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die verwacht dat de teller aan het eind van dit jaar op 1500 staat... bijna de helft meer dan het aantal meldingen vorig jaar. De IGZ is blij dat medische missers vaker aan het licht komen... omdat er dan meer geleerd kan worden van fouten... De inspectie denkt dat het aantal meldingen is gestegen omdat calamiteiten in ziekenhuizen de afgelopen tijd veel in het nieuws waren. Ruim 60% van de eerste hulpartsen maakt zich zorgen omdat steeds meer beschonken ouderen op de spoedeisende hulp belanden. Blijkt uit onderzoek van de Vereniging van die Artsen en Omroep Max. Bijna alle spoedeisende hulpartsen krijgen wel eens te maken met beschonken of soms zelfs stomdronken ouderen. Vooral valpartijen zorgen voor problemen, zoals botbreuken. Van alle beroepsgroepen voelen werknemers in de zorg de hoogste werkdruk, blijkt uit een enquête van het CBS en TNO. Bijna de helft van de mensen in de zorg zegt dat ze heel veel werk moeten doen in een korte tijd. Ze vinden ook dat ze weinig vrijheid hebben om zelf beslissingen te nemen. Twee schepen van de Nieuw-Zeelandse marine zijn aangekomen bij de kustplaats Kaikoura. Daar zitten sinds de aardbeving van afgelopen weekend meer dan duizend mensen vast, onder wie tientallen Nederlanders. De schepen pikken niet alleen de gestrande mensen op, maar hebben ook eten en water aan boord. De verdwenen Nederlandse oorlogswrakken in de Javazee zijn mogelijk verkocht als oud ijzer, zegt een maritiem historicus. Mogelijk zitten Aziatische bergingsbedrijven erachter, omdat er een tekort is aan staal. Gisteren werd bekend dat de wrakken van twee Nederlandse schepen... die zijn gezonken bij de slag om de Javazee in 1942... spoorloos zijn verdwenen. Het weer blijft vandaag bewolkt en vooral in het zuiden blijft er kans op regen. Het wordt een graad of 13.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 De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en de afrit Soest 7 kilometer. A4 richting Amsterdam bij Dorp 6. A7 Hoornzaandam bij Purmerend Noord 6 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en Beverwijk 7.